Kees Groot met het NOS-journaal. Op een camping in de Franse Ardèche is een Nederlands meisje van acht jaar oud misbruikt. Franse media schrijven dat ze afgelopen nacht werd aangevallen toen ze lag te slapen in haar tentje. Haar ouders werden wakker toen het meisje begon te schreeuwen. De dader is meteen gevlucht. Vier jaar geleden werden er in dezelfde regio vijf meisjes aangerand of verkracht op campings. Judoka Annika van Emden heeft op de Olympische Spelen brons gehaald. In de klasse tot 63 kilo versloeg ze de Braziliaanse Mariana Silva. De bronzen plak is de tweede Nederlandse medaille... na de gouden medaille van wielrenster Anna van der Breggen bij de wegwedstrijd. Jury van Gelder is naar huis gestuurd omdat hij zondagochtend om 6 uur beschonken en luidruchtig terugkeerde in het Olympisch dorp. Bronnen zeggen dat de turner de avond daarvoor op eigen houtje naar het Holland House is gegaan, en daarna nog naar een nachtclub. Bij zijn terugkeer zou hij overlast hebben veroorzaakt voor andere sporters. Piloten van de KLM stappen naar de rechter als de luchtvaartmaatschappij het plan voor de versobering van de pensioenen niet uiterlijk vrijdag van tafel haalt. De KLM wil af van de gegarandeerde indexatie van de pensioenen van piloten. Dat zou het bedrijf dit jaar 600 miljoen euro kosten. De KLM laat weten de brief met het ultimatum van de piloten te hebben ontvangen en die te bestuderen. Premier Rutte heeft een kort bezoek gebracht aan Irak. Hij sprak met zijn Iraakse ambtgenoot en bracht een bezoek aan de Nederlandse militairen die daar gelegerd zijn. Die leiden Iraakse special forces en Koerdische Peshmerga-strijders op. Volgens Rutte is dat cruciaal in de strijd tegen IS. Het weer, vannacht koelt het af naar ongeveer 11 graden. Wel neemt de kans op buien toe. En ook morgenochtend gaat dat door met kans op onweer. Het wordt 16 tot 18 graden. Donderdag verandert er weinig, maar vanaf vrijdag wordt het droger en warmer.